met het internationaal. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn ongeveer 55.000 Oekraïense militairen gedood, zegt president Zelensky. Het is bijzonder dat Zelensky een aantal noemt, want Oekraïne communiceert niet vaak over het aantal doden bij het leger. Rusland doet dat nog veel minder, maar de schatting is wel dat het aantal doden aan hun kant nog veel hoger is. België is van plan om volgend jaar een vignet in te voeren voor iedereen die België inrijdt met de auto. Het vignet moet tussen de 100 en 120 euro per jaar gaan kosten. België wil er zo voor zorgen dat ook buitenlanders mee gaan betalen aan het verbeteren van de wegen. De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het plan. Niet alleen ouders, maar ook duizenden jongeren zijn hard geraakt door de toeslagenaffaire, zeggen vijf lokale ombudsmannen in een nieuw rapport. Omdat hun ouders in de schulden kwamen, besloten veel van hen om extra te lenen bij Duo om te overleven. Waardoor ze nu een grotere studieschuld hebben. Terwijl ouders nu worden gecompenseerd, wordt de schuld van de jongeren niet kwijtgescholden. VN-chef Guterres maakt zich grote zorgen om het kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland dat vandaag afloopt. Er is nog niet gepraat over verlenging ervan en dat is een bedreiging voor de internationale veiligheid, zegt Guterres. Het weer, het is droog en rond de 0 graden. Het blijft vandaag ook droog, maar bewolkt. Soms komt op een paar plekken de zon er even bij. In het noorden wordt het 0 graden, op andere plekken is het maximaal een graad of 7.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 Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again hand me up or sit me down And I won't ham it up or sit me down with their brethren Nothing else but us right now And I ain't need nothing else No one else but you and I And it ain't me, it ain't you It's only us, it's us right now You're finding it, take it, take it in It's all here with me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I.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 Vandaag moet duidelijk worden hoe de ministersposten in het nieuwe kabinet worden verdeeld... onder D66, VVD en CDA. De partijleiders Jette, Jesselgus en Bontebal hoopten er gisteren al uit te komen... maar hadden meer tijd nodig en praten er vandaag over verder. De officiële opening moet nog komen, maar gisteren zijn de Olympische Winterspelen al officieus begonnen, met curling. In het gemengd dubbel zijn vier wedstrijden gegleden in de eerste ronde. Zweden, Canada, Groot-Brittannië en Zwitserland waren de winnaars. Het weer, het is droog, maar bewolkt vandaag. In het noorden blijft het rond de 0 graden. En op andere plekken is het maximaal een graad of 7. Dit is ZFM. van Zandvoort. Dit is ZFM. gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een olie als Jeruzalem.